Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten klaar te staan om de familie te helpen. Het Utrechtse gezin maakte deel uit van een groep toeristen die met een terreinwagen een excursie maakten. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt, waarna de jeep in een ravijn reed en een val maakte van 20 meter. In het noorden van Rusland zijn twee mensen omgekomen bij een explosie op een militaire basis. De explosie was in de motor van een raket die met een vloeibare brandstof was gevuld. Zes medewerkers van de basis raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maandag ging het ook al mis op een militaire basis in Rusland. Toen vatte in het oosten van Siberië een wapendepot vlam. En die de brand veroorzaakte een reeks explosies. Tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De politie in Overijssel heeft per ongeluk per sms een getuigenoproep verstuurd... met een link naar een porno-website. De politie was op zoek naar getuigen van een woningbrand in Nieuw-Leuzen... waarbij een man van 22 op het leven kwam. Zijn broer is verdachte en zit vast. De politie stuurde de omgeving een sms, maar doordat er twee letters wegvielen... kwamen mensen op een porno-site terecht. De politie betreurt de vergissing en heeft inmiddels een goede link ge-sms'd. Saïda Magé wordt een van de gezichten van het NOS-journaal. Ze volgt presentatrice Dionne Staks op, die vertrekt naar de Afro-Tros. Saïda Magee is nu nog te zien bij Nieuwsuur als invalpresentator... en te horen in het NPO Radio 1-programma Nieuws Co. Hiervoor werkte ze jarenlang bij de Amsterdamse stadszender AT5. Vanaf november is Saïda Magee een van de vaste presentatoren van het NOS-journaal. Het weer, zonnige periode, ook wat bewolking en het is 21 tot 26 graden.